Als er niet wordt ingegrepen, stevend de sector af op een ramp, zegt voorzitter Kalon van Edes. Hij wil dat de lasten voor de corporaties worden beperkt en dat de overheid stopt met het nemen van allerlei fiscale maatregelen, zoals het betalen van BTW over eigen grond. Gisteren bleek uit onderzoek van de NOS dat de corporaties tientallen miljoenen euro's verlies hebben geleden en dat dat volgend jaar alleen nog maar erger wordt. De gemeentelijke heffingen stijgen volgend jaar het sterkst in de gemeente Moerdijk. De inwoners betalen volgend jaar 12% meer aan gemeentelijke belastingen. In Rijswijk dalen de gemeentelijke lasten met 5%, blijkt uit cijfers van de vereniging Eigen Huis. De gemeentelijke heffingen gaan volgend jaar met gemiddeld 2% omhoog. De rioolheffing springt eruit met een gemiddelde stijging van 6%. ABN AMRO heeft kunstwerken uit het huis van Dirk Scheringa in beslag genomen. Ook op het hoofdkantoor van de DSB-bank in Wochenum worden later mogelijk kunstwerken weggehaald. De werken horen bij de collectie Scheringa, waarvan een groot deel in zijn eigen museum voor realisme was ondergebracht. Eerder liet de bank het museum al leeghalen. Volgens de bank is de waarde groter nu de collectie bijna compleet is. De Nederlandse overheid loopt een risico van enkele honderden miljoenen door de financiële crisis in Dubai. De overheid heeft voor dat bedrag exportgaranties gegeven aan Nederlandse bedrijven. De golfstaat heeft betalingsproblemen. Volgens het ministerie van Financiën in Den Haag is afgelopen zomer voor driekwart van de exportgaranties al een betalingsregeling afgesproken. Het weer, buien, vrij veel wind en het wordt 8 graden. In het weekend blijft het wisselvallig.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 106.9 ZFN did I break a bit? say you